Marjette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland gewonnen. In Riga werd het 2-0 door doelpunten van Wijnaldum en Narsing. Oranje staat nu derde in de pool, op drie punten afstand van Tsjechië en vijf punten van IJsland. In Heemstede is een automobilist over twee meisjes van 7 en 9 jaar heen gereden. Volgens de politie is de man de vader van een van hen. De meisjes lagen aan het begin van de avond op een handdoek te zonnen... toen de auto stapvoets over hun benen reed. Hoe de twee eraan toe zijn is niet duidelijk... maar de politie zegt dat ze aanspreekbaar zijn. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De vader wordt nog verhoord. Hij heeft volgens de politie niet gedronken. Het Franse Front National gaat een, raad, een ledenraadpleging houden over de vraag of het erevoorzitterschap moet worden afgeschaft. Die functie wordt sinds 2011 bekleed door de omstreden oprichter van de extreemrechtse partij Jean-Marie Le Pen. Die heeft zich door zijn controversiële uitspraken onmogelijk gemaakt... en is in een hevige strijd verwikkeld met de partijleider zijn dochter Marine Le Pen. De raadpleging is een nieuwe poging om Le Pen senior de partij uit te drijven. Nederlanders die vanuit Antwerpen onderweg zijn naar Eindhoven staan al uren vast op de E34. Vanmiddag kwam op 8 kilometer van de Nederlandse grens een stuk weg omhoog. Waarschijnlijk is het asfalt door de hoge temperaturen kapot gegaan. De weg is vanavond volledig afgesloten. De Belgische politie is begonnen met de evacuatie van de gestrande automobilisten. Dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele buien over het land. Enkele met onweer. Morgen in de loop van de dag wordt het droog en gaat het vanuit het zuidwesten zonnig worden. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het tussen de 19 en 25 graden.